Nieuws van 12 uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Het Europese overleg over de Griekse schuldencrisis gaat door tot er een besluit ligt. Dat zegt EU-president Donald Tusk. Een uur geleden is de Eurogroep in Brussel verder gegaan met het overleg dat gisteravond laat, na acht uur vergaderen, werd geschorst. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei na afloop dat er nog grote problemen op tafel liggen die voorlopig niet zijn opgelost. De Eurolanden zouden meer afspraken en garanties willen dat de Grieken hun beloftes nakomen. Om vier uur volgt een top van regeringsleiders van de 19 Eurolanden. Het plan was dat later ook de andere leiders van de EU zouden aan aanschuiven, maar EU-president Tusk zegt nu dat dat niet doorgaat. In China zijn tientallen mensenrechtenadvocaten en werknemers van advocatenkantoren opgepakt. Van een aantal is duidelijk waar ze zijn, anderen zijn spoorloos, zeggen collega-advocaten en mensenrechtenorganisaties. De aanhoudingen begonnen na een grootschalig protest van mensenrechtenadvocaten door het hele land tegen de arrestatie van een collega-advocaat. Onder meer Amnesty International meldt dat na dat protest ruim 50 mensen zijn opgepakt. De nieuwe Botlekbrug bij Rotterdam is in één richting open voor verkeer. Om 10 uur vanmorgen reden de eerste auto's over de brug. De 1200 meter lange brug is een van de grootste hefbruggen van Europa. De nieuwe Botlekbrug hoeft minder vaak open om schepen door te laten... en heeft bovendien twee rijstroken... waardoor de maximumsnelheid omhoog kan van 50 naar 100. Voorlopig is de brug alleen in de richting Rotterdam open. De tweede rijbaan wordt eind dit jaar opgeleverd. De beruchte Mexicaanse drugsbaas Joaquin Guzman is voor de tweede keer ontsnapt uit een zwaar beveiligde gevangenis. Er is een grote zoekactie gestart. Om te voorkomen dat hij het land verlaat is ook een vliegveld platgelegd. Guzman, die beter bekend is onder zijn bijnaam El Chapo, de Korte, ontsnapte in 2001 ook al een keer, toen in een wasmand. Pas 13 jaar later kon hij worden gearresteerd. Het weer, het is overwegend bewolkt en soms valt er wat lichte regen of motregen. Vanmiddag blijft het vaker droog en breekt de zon soms door. Later op de dag is er opnieuw kans op een bui.